Lot Lewin met het NOS Journaal. In Buenos Aires is dictator van Argentinië. Hij stierf op 90-jarige leeftijd in een militair ziekenhuis... waar hij een levenslange straf uitzat... vanwege onder meer schendingen van mensenrechten. Bignone was in 1982 en 83 de laatste leider van het beruchte militaire regime. Onder de junta verdwenen tienduizenden tegenstanders van het bewind spoorloos. Een deel van hen werd uit vliegtuigen gegooid. De schoolschutter uit Florida, Nicholas Cruz, is formeel aangeklaagd voor 17-voudige moord. Hij kan de doodstraf krijgen. De 19-jarige Cruz schoot vorige maand met een semi-automatisch wapen 17 mensen dood in en bij een binnenbare school in Florida. Meer dan 10 anderen raakten gewond. Zijn advocaat zegt dat, als hij, dat hij schuld bekent als hij niet de doodstraf krijgt. Als de openbaar aanklager daarmee akkoord gaat, zou dat betekenen dat hij waarschijnlijk levenslang krijgt. Acteur Ben Hulsman is overleden. Hulsman werd bij het grote publiek bekend als opa Willem Bol in de tv-serie Oppassen. Hij was tussen 1990 en 2003 meer dan 300 afleveringen te zien. Sinds begin jaren 60 acteerde Hulsman. Hij was onder meer te zien in series als Het schaap met de vijf poten, Zwiebertje, Zeggens A en Baantje. Ben Hulsman was 86 jaar. En voetbal dan. In de Champions League heeft Juventus zich geplaatst voor de kwartfinales. De Italianen, die vorig jaar de finale haalden, eh, wonnen in Engeland met 2-1 van Tottenham Hotspur. Dat was genoeg na de 2-2 van vorige maand. En ook Manchester City plaatste zich voor de laatste acht. De Britten verloren thuis met 2-1 van Basel, maar hadden vorige keer in Zwitserland met 4-0 gewonnen. En het weer dan nog. Vannacht klaart het op en koelt het af tot rond het vriespunt.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 just waiting for the right kind of pilot to come. Stop je radio met ZFM. Fijne kerstdagen. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? for you stay here by the fireside, by the fireside.